De beheerder van de Japanse kerncentrale in Fukushima zegt dat het gevaar in twee van de zes reactoren is geweken. In de reactoren is de afgelopen dagen zoveel water gepompt dat de temperatuur voldoende is gedaald. De situatie is onder controle. Het betreft de twee reactoren die het minst zijn beschadigd bij de aardbeving en het tsunami van vorige week vrijdag. In de andere vier reactoren is het nog niet gelukt om de temperatuur voldoende naar beneden te krijgen. De Arabische Liga is kritisch over de luchtaanvallen op Libië. Volgens de secretaris-generaal Moussa zijn er bij de aanvallen burgerdoden gevallen en is dat niet de bedoeling. Het vliegverbod is bedoeld om de burgers van Libië te beschermen, aldus Moussa. Hij wil dat de Arabische Liga in spoedzitting bijeenkomt om de situatie te bespreken. De organisatie sprak eerder zijn steun uit voor de luchtacties. Het Rotterdamse stadsbestuur moet de hoogte van een boete afstemmen op de ergernis die de overlast veroorzaakt. Leefbaar Rotterdam en de PvdA willen dat de gemeente de Rotterdammers naar hun grootste ergernissen vraagt. De hoogte van de meeste boetes is in de landelijke wetgeving vastgelegd, maar gemeenten kunnen in sommige gevallen de hoogte zelf bepalen. Het gaat bijvoorbeeld om fout parkeren, het niet opruimen van hondenpoep of het verkeerd aanbieden van huisvuil. Volgens Leefbaar Rotterdam en de PvdA zit er nu vrijwel geen lijn in de strafmaat. Mensen snappen niet dat je voor een bierblikje op straat 60 euro krijgt en voor zwart rijden 40, zeggen de partijen. Uitgangspunt moet zijn hoe groter de ergernis, hoe hoger de boete in Rotterdam. De ambassadeur van Jemen bij de Verenigde Naties is opgestapt. Hij doet dit uit protest tegen het neerstaan vrijdag van een demonstratie tegen president Saleh. In de hoofdstad Sanaa kwamen toen 50 mensen om. De betogers eisten het aftreden van Saleh, die al decennia lang aan de macht is. Naar aanleiding van het bloedbad hebben behalve de VN-ambassadeur ook drie ministers hun ontslag ingediend.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 Leuk dat je luistert. Onder andere hebben we soms een interview, te missen. uh, de Blauw een interview met de trainer van Bloemendaal. Ook gaan we nog even terug naar eh, de hockeywedstrijd Bloemendaal Amsterdam. En nog veel en veel meer. Dit is Ryan Shaw, It Gets Better. They trying to tell me 2009. Het glazen huis van 3FM was, eh, ja, was er. En dit nummer was toen een teamsong. Tenminste, dat DJ's vonden dat. En het blijft nog steeds geweldig. Ik heb toen het album gekocht, It Gets Better. En het is een topalbum. Ryan Shaw en It Gets Better. En we gaan naar eh, Frits Reek naar de wedstrijd. Tenminste, hockeywedstrijd. Het toch even wennen, Het blijft even wennen. Ja, dat is helemaal nieuw, hoor. Bloemendaal, Amsterdam. Ja, Bloemendaal, Amsterdam eh, is zojuist afgelopen. En uh, Bloemendaal heeft eh, vanmiddag eh, Amsterdam verslagen met 3-1. Terwijl het in de rust al met 1-0 voor stond. In die, in die tweede helft ging Bloemendaal eigenlijk niet eens tot het uiterste. Maar dankzij twee treffers van Jamie Brouwer konden de Bloemendalers toch redelijk afmaken. En Amsterdam probeerde het wel in die tweede helft, maar echt eh, tot grote daden kwam Amsterdam niet. En dat kan eigenlijk ook worden gezegd van Bloemendaal. Maar ja, eh, Bloemendaal eh, heeft een, een, speler van wereldklasse rondlopen. En ja, die maakte vanmiddag de Nooier en Dwaaier het verschil. Bloemendaal Amsterdam eindigde in 3 tegen 1. Oké Frits, hartstikke bedankt. En wie weet tot de volgende keer. Graag gedaan. Hoi. Dit is Amos Lee of CFM. En dit is Flower. uitgebracht. Het naam de Mission Bell en deze staat er ook op. Amos Lee. En dit is Flower. We gaan even naar eh, de tussenstanden in de eredivisie. Aldo Moraal. Ja. PSV Utrecht nog steeds 1-0. Rodi SC Feyenoord nog steeds 2-0. En Excelsior Twente is 0-2. city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. hillside and hollow sky. He says the stars blow out tonight. He the city's ripped back sides. He the winding ocean and everything glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city. Ik weet het nog goed, het was 1977. Ah, maar we zijn nog niet geboren toen. Grapje eh. jongen, grapje. Ik moet je even scherp houden. Stond op het album lust for Our Life. Ik heb het hier over Iggy Pop en de Passenger hier bij ZFM Zandvoort. Eh, dit is zondag in Kennemerland. En ehm, goed nieuws in de Velsen is een groentetuin aanleggen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking of toiletten schilderen in een buurthuis... of misschien wel een dagje met ouderen op pad. tientallen Velsenaren staken gisteren en ook weer vandaag de handen flink uit de mouwen voor hun medemens. De vrijwilligerswerkdagen NL Doet, doet een, wordt eigenlijk steeds een groter succes. En daar hebben we een eh, klein verslagje van. Meneer de Beest, wat is het doel van NL Doet? Nou, NL Doet is een eh, belangrijke dag uh, steeds meer bedrijven gaan meedoen. Eh, het is een dag waarin eh, eigenlijk het vrijwilligerswerk eh, centraal staat. Ehm, vrijwilligerswerk is ontzettend belangrijk in onze maatschappij. En wat je ziet is dat steeds meer mensen dat beginnen te ontdekken. En ook steeds meer bedrijven dat beginnen te ontdekken. Ehm, en dus worden de handjes deze dag en dit weekend uit de mouw gestoken. Om alle vrijwilligers die er in Nederland al zijn, een hart onder de riem te steken en mee te helpen. En het is natuurlijk hartstikke mooi als bedrijven daaraan meedoen en hun maatschappelijk verantwoord ondernemerschap laten, laten zien. En wat doet de gemeente hieraan? Nou, de gemeente wil zelf het goede voorbeeld laten zien. Eh, dus eh, eh, ook alle, veel ambtenaren die, zijn op dit moment aan de slag vandaag. Onder andere in het dwarsligger, vandaag hier in speeltuin de Veilige Haven. Op de Zaanse Hans zijn heel veel raadsleden aan de gang. en morgen gaat het college ook nog aan de gang bij de Nanny van de Wielen. Dus op veel plaatsen is op dit moment het gemeentebestuur en de ambtenaren ook de handen uit de mouw aan het steken. Ook om het goede voorbeeld te geven eh, richting andere bedrijven. Meneer Emmer, hoeveel ambtenaren zijn hier eh, vandaag aan het werk? In totaal zijn er vandaag 35 eh, mensen aan het werk. Sommigen de hele dag, anderen een ochtend of een middag. Maar in totaal zijn we met 35. En we, ja, we zijn van alles aan het doen. We hebben een eh, straatje eh, zijn we aan het leggen. Eh, de tegels voor, het, voor de kantine liggen weer op hoogte. Daar zijn we overigens wel geholpen door een van onze professionele collega's. Want we hebben een echte stratenmaker even gevraagd om ons de instructies te geven. Dus we hebben er ook nog wat van geleerd. Maar het straatje ligt erin. Verder zijn mensen speeltoestellen aan het schoonmaken. mensen zijn banken aan het afkrabben en schilderen. En eh, graskanten afsteken, boomspiegels maken. Dus we zijn eh, allemaal echt lekker fysiek bezig. Zo kennen we elkaar eigenlijk niet, maar dat is hartstikke leuk om zo te doen. Kost het moeite om een aantal ambtenaren bij elkaar te krijgen voor dit? Nee, dit ging eigenlijk heel makkelijk. We hebben een algemene oproep gedaan eh, aan het hele personeel. Vrijdag de 18e, Veilige Haven. Heb je zin om te komen, doe mee. En, nou, en daar komen gewoon 35 mensen op af. En, en we maken een hele fijne dag van. Dus dat ging eigenlijk heel makkelijk. En eh, er is hartstikke veel werk, dus al die mensen konden we ook echt goed gebruiken. <laughs> Het was dus een eh, enorm top-evenement. En nu zie je eigenlijk... We hebben het van een filmpje. Het filmpje is te checken op haarlemsdagblad.nl. En dan zie je allemaal mensen aan het werk met bijvoorbeeld een schuurschilder in een mooie kleur. Zoals blauw. Het was een eh, zeer geslaagde dag in Velsen. Dus mijn complimenten daarvoor. Nu nieuwe muziek van eh, Jeroen van der Boom samen met eh, Leonie Meijer, weet van de Voice of Holland. Dit is Los van de Grond. nacht is nog maar net begonnen, of ik droom je in mijn bed. Ik zie de schaduw van jou vormen op de muur. Ik weet wel dat het is verzonnen, maar het lijkt zo levensecht. Door de vlammen van een niet te doven vuur. Wat ik ook doe ik hou je bij me en dat gaat nooit voorbij. Want er vliegen levens, grote vlinders door mijn leven. Ondanks de kou, het is net of zij aan mij hun vleugels kunnen geven. Want ik zweef door de dag, ik kom los van de grond dankzij jou.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 I still fear you. da indietro. Se cerchi, mi vedi, il bene più segreto sfugge all'uomo che non guarda mai. De Italiaanse Tiziano Ferro en de Amerikaanse Kelly Rowland. Gewoon hier op ZFM Zandvoort. Aangevraagd door mijn kleine nichtje Astrid. Ook is iets van twee jaar ouder dan mij, drie jaar. En uh, Breed Gentle. En we gaan over naar de einduitslagen in de eredivisie. moraal? Ja, we gaan er maar even de hele dag doornemen. Het is ADO Ajax is 3-2 voor ADO. PSV Utrecht is 1-0 voor PSV. Roda Feyenoord is 3-0 voor Roda en Excelsior Twente is 0 2. Dan gaan we even naar de tussenstand. Want eh, aan kop gaat eh, nog steeds PSV met 61 punten. Ehm, na 28 wedstrijden hebben gespeeld. Daarnaast volgt eh, Twente op 1 punt. En Ajax leidt toch wel enorm gevoelig verlies. Want vorige week was het nog 3 punten achterstand op PSV. Of 4. En inmiddels is het al 6 geworden. Dus het wordt heel moeilijk voor die Amsterdammers. Vierde plek volgt toch knap. De, de ploeg van Gertjan Verbeek AZ. En op de vijfde plek ehm, ook enorm klap, oh, knap. Europees voetbal. ADO Den Haag komt wel uh, dicht in de buurt voor de Hagenezen. Aan, eh, ja, aan de staart van de Eredivisie Willem 2 op 18e plek met 12 eh, punten. Eh, het wordt steeds eh, ja, moeilijker voor de Tilburgenaren. Op de 17e plek, eh, maar liefst 5 punten boven Willem II, staat VVV. in op de 16e plek de Rotterdamse ploeg Excelsior met 22 punten. Nog even het volgende op www.zfmzandvoort.nl kun je ja, meedoen aan ons luisteronderzoek. We zijn bezig met een luisteronderzoek met allemaal vragen. Wat u van onze zender vindt en wat u misschien kan verbeteren. Kijk op www.zfmzandvoort.nl en vul die alsjeblieft in. Dit is Maroon 5 en Give a Little More hier op ZFM Zandvoort. Goedemiddag. uitgebracht genaamd Cella Sue. Gelijknamig dus. En uh, dit was Fire Fire. En nu Sabrina Stark op ZFM. Dit is Do For Love. It's that four-letter word we all know. Ever felt the show at one time. Found and lost at some time. But when you find it, you should keep it. Simply cherishing. just like a best friend. It's that four letter word, the original peacemaker that's universal and strong. And with it, you can never go wrong, cause now you know the next time around. Cause when you call upon it, make sure to pass it on. So go ahead and do for love like you can do nothing else no more. And sing for love like your favorite song. Playing on the radio, stand for love like you haven't stood for anything in life before. In the name of love, let's sing this song. Do it all in the name of love. All the fame and all the riches will one day fade away. And while that everlasting word Deze zangeres was de enige in de wereld door die langer dan een minuut mocht spelen. Ze mocht namelijk haar hele nummer afmaken. Eh, Sabrina Stark hoorde hier en eh, Do For Love. En we gaan nog even de laatste twee berichten. Niet regionaal nieuws, maar we gaan even... Ja, wat is het? Een beetje zielig nieuws is het eigenlijk, hè? Ja. In uh, Berlijn. Ken je allemaal Knoet natuurlijk. Knoet de ijsbeer. Ja. Dierenbeschermers uit zware verwijten jegens de dierentuin van Berlijn... en dat Knoet vier jaar Duitsland beroemde ijsbeer zater zaterdag overleed. Oh, dan gaat weer wat mis. Eh, ja, zaterdag overleed. Die had nog nooit in één verblijf mogen worden opgesloten met drie vrouwelijke ijsberen waar hij niet mee kon opschieten. Het was voor elk, elke leek zichtbaar dat Knoet onder enorme stress stond, al dus de dierenbeschermingsorganisatie PETA en de krant Beeld van Zondag. Toen Knoet kort na zijn geboorte in december 2006 door zijn moeder was verstoten en dierenverzorger Thomas Dorfliner besloot hem met de fles groot te brengen, zeiden de experts al dat het niet zo goed is als een ijsbeer door mensen wordt opgevoed. Hij zou dan later gedragsproblemen krijgen in de omgang met andere ijsberen. En nog een kleine update over eh, Libië. De Libische strijdkrachten zijn met tanks in actie gekomen in het centrum van de staat Misurata. Bijna 200 kilometer ten oosten van Tripoli. Dat hebben de rebellen in het Noord-Afrikaanse land gemeld. Ze spreken van eh, talrijke doden in de stad door sluipschutters, artilleriebeschietingen en door tanks die er rondrijden. De stad gold als bolwerk van de rebellen die het regime van kolonel Muammar Gaddafi omver willen welpen. De Gaddafi-getrouwe schutters en militairen blokkeren volgens inwoners ook de haven met boffen om verkeer over water te dwarsbomen. Oh, wat een... Uh, komt gewoon een oorlog aan. Niet te hopen natuurlijk. Aldo, Aldo, Aldo. Wat deed je nou, jongen? Ja, niks. Hé, hey, er zit iemand door ons heen te praten. <laughs> Heel vervelend. Heel vervelend. je Hé hey, jongen, hou eens even op. Nou ja, laten we maar even uitpraten. Zijn we zo weer, gaan we zo weer verder.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 Uh, eh, Robbie Williams hoorde je en uh, The Road to Mendeley. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de blijft op de hoogte. Het laatste nieuwbericht van eh, vandaag, want een, eh, volgende week is natuurlijk de circuitrun 2011. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten gedurende de circuitrun 2011 verschillende eh, straten in Zandvoort af te sluiten van al het verkeer. De afsluiting wordt ingesteld op zondag 27 maart van 12 tot half 4. Ook is besloten op woensdag 23 maart de borden verboden te parkeren te plaatsen. Met het uh, onderbord zondag aanstaande. In de bocht, eh, van, de, eh, in de bocht van Paul, boulevard Paulus Lood en de Brede Rode Straat in gehele Haltestraat. De Kleine Krocht, het zuidelijke deel van de Brede Rode Straat. De Prins Mauritsstraat, de boulevard Paulus Lood en de Zijnposweg. Om deze locaties vrij te houden voor de geparkeerde auto's. Zodoende zal een groot deel van Zandvoort voor motorvoertuigen op 27 maart niet of moeilijk bereikbaar zijn. Ontver verkeerd te informeren over het feit dat Zandvoort gedurende circuiren niet via de Zeeweg Boulevard Barnaar bereikbaar is, zal op 27 maart eh, het uh, vooraankondigingsbord Zandvoort met verwijzingpijl en een voorafkondiging eh, tekstcar met de routeinformatie worden geplaatst op de Bloemendaalseweg en Zeeweg slash Deze worden gedurende circuiren verkeersmaatregelen genomen onder busroutes van Connection. Dit heeft de volgende gevolgen. Voor de volgende route van de buslijn 80 geldt vanaf half 1 Haarlemmerstraat, Hogeweg, tijdelijke beginhalte en eindhalte nabij Oranjestraat. Hogeweg, Rotonde, Hogeweg, Gerkelstraat. Vervallen haltes voor de buslijn 80... Zandvoort Busjeston, eh, Zandvoort Kost Kostverlorenstraat, Zandvoort Koninginnenweg, Tijdelijke haltes komen erbij. Hogeweg, de Hoge van Oranjestraat en de Haarlemmerweg. En als laatst voor de route van eh, eh, buslijn 81. Lijn 81 komt uit Haarlem, komt uit Haarlem, gaat vanaf half 1 niet verder dan de halte de Lakens in Bloemendaal aan Zee. Dus komend, uh, de komende vanaf de zeeweg er gekeerd voor Bloemendaal strand. En er wordt gewacht op de haltes de Lakens. Vervolgens gaat ehm, buslijn 81 richting Haarlem en Zandpoort Zuid. De laatste rit die deze ochtend ehm, eh, Zandvoort eh, Noord aandoet, is de rit die om 12 eh, voor 12 vertrekt vanaf Haarlem NS. Dus korrel voor op tijd. En woon je nou in de buurt, bijvoorbeeld in Haarlem of ehm, ja, toch in Zandvoort, maar iets verder. Ga alsjeblieft, met, ga alsjeblieft met de bus, of met de fiets bedoel ik. Want het is er nogal moeilijk te parkeren. Sowieso zijn volgende week wij weer helemaal present hier bij Zondag in Kennenland Met de circuitrun natuurlijk. Ja, Zat daar eh, volgende week eh, een topdrukte denk Volgende week eh, ja, dus een live verslag van de circuit wordt hartstikke gezellig. En we gaan twee uur langer door. En Roy van Buren komt onder andere aanschuiven. Dat volgende week. Zometeen gaan wij nog twee uur langer door met Entertainment for You. Jawel, voor het eerst. Maar nu eerst de Handsome poets. Morning silence, no reason to be expected. Warning signs are... Nederlands trots hier op eh, ZFM. Gewoon Nederlandse band Handsome Poets en Dance the War is over. Nog even kort, wij willen natuurlijk Jack de Blauw bedanken. En natuurlijk ehm, eh, Joop. Nou, Joop is helaas niet geweest, dat vond ik jammer. En natuurlijk eh, Frits Reek, hij was bij de hockeywedstrijd Bloemendaal Amsterdam. Zometeen gaan we verder met eh, Entertainment for You. Gisteren helaas geen uitzending, daarom gaan we het vandaag maar even doen. Dus wil je even wat van je laten horen? Kan, bel even naar de studio 573-1969. 023-573-1969. Als laatste dit Led Zeppelin. Dit is Stairway to Heaven.